Het van Kersteren met het NOS-journaal. De Brenner-autobaan in Oostenrijk is weer open. Door de hevige sneeuwval werd de weg gisteren afgesloten. Veel automobilisten stonden sindsdien stil. De snelweg loopt van Innsbruck naar de Brennerpas in Italië. En de AWB kreeg meldingen van Nederlanders die vaststonden na hun vakantie in Noord-Italië. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde daarom dekens, eten en drinken uit. Het is niet duidelijk of de moeder van Alexei Navalny een besluit heeft genomen over zijn begrafenis. De Russische autoriteiten zetten haar vanmiddag onder druk, zegt de organisatie van de Russische oppositieleider. Ze werd voor de keuze gesteld. Ze mocht haar zoon laten begraven op een zelfgekozen plek, maar dan zonder familie, vrienden en aanhang. Het alternatief was dat Navalny wordt begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Navalny's moeder kreeg drie uur de tijd om een besluit te nemen, maar of ze een keuze heeft gemaakt is niet bekend. Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn weer onwettig volgens de Amerikaanse regering. Minister Blinken zei tijdens een persconferentie in Buenos Aires dat hij teleurgesteld is over de bouw... en dat het de veiligheid van Israël juist verzwakt in plaats van versterkt. De nederzettingen door Israëlische kolonisten werden onder de regering van Trump wel goedgekeurd. De boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim 454 miljoen dollar... Een rechter in New York legde hem vorige week 354 miljoen dollar boete op. Door de rente is daar 100 miljoen bovenop gekomen. Trump wordt veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waar hij geld aan leende. Donald Trump zegt nog in beroep te gaan, maar voordat dat mogelijk is moet hij wel de complete boete betalen of een borgsom die ongeveer even hoog is.